Dit is door almegens met het NOS-journaal. Steenwijkerland is de eerste, meldt de Volkskrant. Sinds 2015 zijn gemeenten volgens de nieuwe jeugdwet verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In het geval van een meisje uit Steenwijkerland met psychische problemen... is na een onzorgvuldig onderzoek ten onrechte hulp geweigerd, zegt de Centrale Raad van Beroep. Het advies deugt volgens de raad niet doordat niet de vereiste expertise is aangewend. De rechter wil daarom dat de gemeente de hulpvraag opnieuw beoordeelt en dit keer zorgvuldiger. De Centrale Raad van Beroep stelt dat de hoogste bestuursrechter hiermee een spoorboekje geeft aan alle gemeenten. Vorig jaar zijn weer meer verkeersdoden gevallen dan in 2015. Er kwamen 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn er acht meer dan in het jaar ervoor. Onder jonge automobilisten of bestuurders van 75 jaar of ouder vielen na verhouding de meeste doden. In Drenthe en Zeeland ligt het aantal verkeersdoden het hoogst. In de provincies Zuid- en Noord-Holland is dat aantal het laagst. Veilig Verkeer Nederland is niet verbaasd over de stijging... en denkt dat deze vooral te wijten is aan hoge snelheden, rijden onder invloed... en het gebruik van de smartphone in het verkeer. VVN vindt dat er structureel meer aandacht moet komen voor deze overtredingen. Een Amerikaanse vertaalster van de FBI is drie jaar geleden naar Syrië gereisd... om daar te trouwen met een Duitse IS-terrorist. Volgens CNN had de vrouw een hoge veiligheidsmachtiging van de politiedienst. Ze zei tegen haar bazen dat ze naar München zou reizen... maar in plaats daarvan ging ze via Turkije naar Syrië. Daar waarschuwde ze haar toekomstige echtgenoot... een geradicaliseerde Duitse rapper, voor een onderzoek tegen hem. Een paar weken na het huwelijk kreeg ze spijt en vluchtte ze terug naar de VS. Daar werd ze opgepakt en zat ze twee jaar vast. Het weer vannacht veel bewolking, met in het noordoosten en oosten kans op wat regen, minima rond 8 graden.